Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Jongeren die in de horeca werken gaan flink meer verdienen. Na maanden van onderhandelen hebben de vakbonden en Koninklijke Horeca Nederland een conceptakkoord gesloten over een nieuwe CAO. Het basisloon van een beginnende medewerker in de bediening gaat ruim 6% omhoog en dat van een beginnende barkeeper met 7%. Daarnaast gaan alle horecalonen vanaf oktober met 3,25% omhoog en vanaf juli volgend jaar opnieuw met 3,25%. Volgens vakbond FNV Horeca zijn de loonsverhogingen nodig om de horecabranche aantrekkelijk te houden. Vakbondsleden moeten nog stemmen over het principeakkoord. In Birma zijn belangrijke ministersposten herverdeeld. 9 van de 33 bewindslieden zijn vervangen. Ministers die nog sterke banden hebben met het oude regime krijgen minder belangrijke ministeries onder hun hoede. Een opmerkelijke verschuiving is die op het ministerie van Informatie. Daar wordt een conservatieve minister vervangen door een minister die contacten onderhield tussen de regering en oppositieleider Aung San Suu Kyi. Het ministerie van Informatie houdt toezicht op de pers en moet beoordelen of buitenlandse journalisten het land in mogen. De herschikking van het Birmeese kabinet is de grootste sinds het aantreden van de nieuwe democratische regering. De man die vanmiddag in Toronto werd opgepakt voor de dood van een vrouw van Chinese afkomst is de ex-vriend van die vrouw. Lichaamsdelen van de vrouw werden de afgelopen weken op verschillende plaatsen gevonden. De ex-vriend is een bouwvakker van 40. Hij is net als de vrouw van Chinese afkomst. De bouwvakker en de vrouw hadden vier jaar lang een relatie. Die is volgens de politie kort geleden beëindigd. Op wiens initiatief dat gebeurde heeft de politie niet gezegd. De vrouw van 41 verdween ruim twee weken geleden. Haar lichaamsdelen werden gevonden in verschillende rivieren, ongeveer 50 kilometer van elkaar. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht af en toe wat regen.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 Dus... How time flies, how time flies. Vanavond een speciale uitzending. Want wij hebben gestrekt voor vanavond Lucrom. Uh, ja, hoe zal ik Lucrom schrijven? Oud-medewerker CFM? Ja, ook. Toch wel, Ook, ja. ja, ja, ja. Inmiddels langzaam maar zeker eens antwoord aan het worden. Oh, oh ja. ook oh, dat? ja. De heren zijn geprezen. Ja, dank u, dank u, dank u, dank u. En eh, Luc heeft eh, een, een, playlist samengesteld met eh, nummers waar een verhaaltje aan vast zit. Ja, een beetje, tegenwoordig, de tegenwoordige muziek is toch vaak ja, gewoon een hoop van hetzelfde. En ik denk, laat ik eens een, een playlist samenstellen waarin waar de nummers eigenlijk een, klein mini-verhaal vertellen. Ja. Met een begin, een middenstuk en een eind. Ik denk dat is, eh, ik denk, dat is wel eens leuk om eh, aan, de luisteraars te laten horen. En dat zijn eh, allemaal, ja, in, mijn ogen helemaal geweldige nummers. Pas ook volledig in het format van dit programma. Muziek tot en met 75. En ehm, we, we, begonnen met, ja, wel echt eigenlijk een beetje, een beetje naar natuurlijk. We begonnen met Scott McKenzie. Ja. Vorige week overleden. 73 jaar leeftijd. ja. nou ja, dus kan jongen natuurlijk, maar... Ja, het kan jongen, maar 73 is, toch niet... Eh, nee, nee. En, en hij is aan iets speciaals overleden. Eh, gevolgen van een zenuwaandoening. Welke, dat staat er niet bij. Maar uh, vertel van Scott McKenzie. Ja, Scott McKenzie is... Uh, ja, is een... geboren op 10 januari 1939 als Philip Blondheim. Hij groeide... wat anders in, dat is McKenzie. Ja, maar goed, dat heb je met artiestennaam, hè, <laughs> En hij groeide op in Virginia, en aan het eind van de jaren 50 vormde hij met Philips een doo band. Met John Philips. Doo-wop, wop, wop de Locals genaamd. Ze traden, eh, ze traden ook samen op onder andere namen zoals The Journeyman in 1964. Eh, Philips begon in die tijd de groep De Mama's en de Papa's. Misschien wel, eh, wel bekend. Ja, voor, de, voor de vaste luisteraars van Golden CFM. Ja, nou, zeker. regelmatig komt dat tevoorschijn. Dat dacht ik al. <laughs> Ja, precies. En nou, maar eh, McKenzie wilde liever solo optreden, terwijl Philips de groep vormde en uiteindelijk naar Californië verhuisde. Ehm, een korte tijd later volgde McKenzie hem echter vanuit New York en tekende een contract bij Lou Alders label Ode. En Philips produceerde San Francisco voor McKenzie en het werd uitgebracht in 1967. Ja, maar dat, dat is juist het rare, want het is natuurlijk een schitterend nummer. En in feite is het voor Mackenzie in One Hit Wonder, zoals dat heet, de enige hit die hij gescoord heeft als solo-artiest. Als solo-artiest, ja. En ook eigenlijk niet echt het, eh, het, het genre waar hij, eh, waar hij in speelde. Nee, maar eh, het is dus in feite een hippie nummer, zoals ze dat noemen. Klopt, ja. En hij was dan ook de voorganger van... van, van de hippie-beweging in Amerika toen de tijd. Laten we zeggen eind jaren zestig Met, met Woodstock onder andere. En daar heeft hij een behoorlijk naam mee gemaakt. Hij heeft toch in de eh, top eh, ja, 10 of 5 gestaan in Amerika? Nou, dit, eh, dit nummer, dus dit, San Francisco was een top 5 in Amerika. En in Nederland zelfs een nummer 1, ja, nummer 1 dus, hit. Ik denk dat er nog wel meer landen zijn waar het nummer 1 heeft gestaan. Nederland, ja, een, van de, een van de landen waar het ja, ja, ja, ja oké. Heel, heel, bekend nummer. Echt heel, succesvol. Ja. Um, ja, um, wat kunnen we meer vertellen over McKenzie? Ehm, eh, ja, op een gegeven moment is hij naar de, eh, de Beach Boys gegaan. Ja, nou hij, nou, hij is niet helemaal naar de Beach Boys gegaan. Hij ehm, ging een nummer schrijven voor de Beach Boys. Daar heeft hij ook aan meegedaan. heeft hij ook meegedaan. En nou, hij ging een nieuwe versie van de Mama's en de Papa's zingen. En in 1988 schreef hij samen met Philips een Beach Boys hit wel onbekend, Kokomo. Kokomo was echt een eh, grote hit. Aruba, Jamaica, eh, iedereen wilde naar Kokomo eh, toe. Konemeka, ja. <laughs> Bermuda, Bahamas. Maar het bestaat dus gewoon een fictief eiland. Nee, het was wel, was wel grappig, want toen de tijd in de reisbureaus werden platgebeld en mensen kwamen zoeken, die wilden graag een reisje boeken naar Kokomo. Maar helaas, <laughs> dat eiland is fictief. dat bestaat niet. Dat bestaat helaas maar het is gewoon een lekker nummer. Het was een wereldhit, het was een wereldhit voor, van, de, van de Beach Boys en het, klonk ook lekker en eh, was gewoon een... Heel goed in het gehoorlagd. Mooi nummer, ja. Nou goed, ja, hij is dan eh, vorige week uh, op 18 augustus is hij overleden, helaas. 18 augustus. Ja, en ja. jammer. Het is niet anders. We gaan er door met, met Frankie Lane. Uh, ja, Frankie Lane. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat is een... nou, er staat hier een hoop op papier. ja, <laughs> nou, eigenlijk ben ik met het Frankie Lane virus besmet door, door mijn vader. Die had een LP vroeger, Hellband for Leather ik, zoals je misschien weet ben ik ook een grote fan van Johnny Cash. Ja, maar je bent niet de enige hoor, denk ik. Er zijn er nog meer. Er zijn er meerdere. maar die komt trouwens later in het eh, programma ook nog voorbij, hoop ik. Als, eh, als, uh, zal er wel tijd hebben. zijn Tenzij wij heel lang blijven kletsen natuurlijk. Ja, precies. ja, dat kan ook. Maar Frankie Lane, ja, het was, is eigenlijk een zanger die... die ook bekend is geworden om ze, ze, te zingen met brassbands en grote zalen. En had zo'n sterke stem dat hij gewoon zonder microfoon een zaal gewoon Knap, van een volume kon, kon voorzien. Klap. Hij is doorgegaan tot zijn 94ste. Gaf hij nog optredens. Hij is eh, in, eh, moet ik heel even spieken, hij is, nou, ik geloof in, in 2004 of 2006 overleden. Zijn laatste single is uh, eh, naar mij op in, op 11 september 2001 naar aanleiding van de aanslagen. Ja, eh, de... ja dat was het nummer Taps My Body. En hij droeg die op aan de eh, brandweerlui van New York. En sindsdien is hij gewoon in Amerika gewoon een superster. Ja, maar dat was hij eigenlijk al. Ja. Hij heeft een heleboel hits gemaakt. Eh, Klopt. het blijkt ook wel, hij was al bekend in de 40 en de 50 jaren. Ja, als je als, je als Amerikaanse artiest in de 40 en 50 jaren 115 miljoen platen kan verkopen. Een beetje, dat is niet zo, dat is niet zo weinig. Maar krijg je maar een dubbeltje voor elke plaat. <laughs> Ja, precies. <laughs> En het, het gekke is, het jammer is dat in Nederland is hij eigenlijk... Eh, de meeste mensen kennen hem alleen voor, eh, voor Rawhide en, eh, Jezebel. Ja, ja, ja. Jezebel is dan wel een bekende, maar dat is dan weer geen... is, het, daardoor is hij wel bekend geworden in Nederland. maar dat is dan weer, Jezebel is dan weer geen country nummer. En ik heb een country nummer voor hem uitgezocht in, in het genre, in het kader van ehm, verhalen. Het begin en het eind. Dit gaat over een gokker die in New Orleans aankomt van de, de, de radarboot. En gaat gokken en vervolgens uh, om zijn leven moet eh, duelleren omdat hij een vrouw leuk vindt. Zullen we naar gaan luisteren? Lijkt me een mooi naam. Nou. De Bowie Knife. got off the riverboat in New Orleans in the spring of 82. I walked into a gambling house as gamblers often do. I had myself a drink and I joined in a poker game. The dealer was a woman, so I asked her for her name. She smiled at me so pretty, but a hush fell over the place as a big man crossed the table, stood up and slapped my face. that my bowie knife will. I had my choice of weapons on which would depend my life. I chose a set of pistols and a long old bowie knife. I met him by the river, by the light of the rising sun. Was I prepared to fight him? I feared my time had come. Bowie knife, bowie knife long glitter and steel. If my gun don't take your evil life, you can bet my bowie knife will. As we stood back to back there on the dueling green, I cursed the fate that had brought me to the town of New Orleans. The referee started counting the paces one by one when I heard him say 20. I turned and fired my gun. I knew at once I'd missed, and I waited there in fear as the stranger aimed and fired. But the bullet went by my ear. He threw away his pistol and drew his bowie knife. I knew that razor edge would soon snuff out my life. Somehow luck was with me and my weapon found his side. He lay there on the dueling ground and he cursed me as he died. Bowie knife, bowie, knife, a long glitter and steel. If my gun don't take your evil life, you can bet my bowie knife will. You can bet my bowie knife will. You can bet. My Bowie, my Bowie Knife. My Bowie Knife. Frank ja, uiteindelijk. Ja. Ja, het kogel oor. Voor ah, <laughs> een goede Engelse bestaande zonder ons. Oh, godzijdank, anders hadden we geen muziek meer voor Frankie Lane gehad. Geweldig nummer. ja, lekker, lekker. Ja, zeker. De, die cd Bent for Leather, die draai ik ook En toch is eh, het eh, eigenlijk iemand die, eh, die van alles nog wat gedaan heeft. Gospel staat hier, folk en country, rock and roll, jazz. Maar ja, eh, hij heeft in principe van alles gedaan. En het mooie was, deze cd die was in Nederland niet te koop. Ik, eh, Hoezo? Gejat of zo? Nee, nee eh, de, de cd op zich, het, het bestaat maar uit 13 nummers. Of tenminste de LP, die de vroeger had van mijn vader. bestaat eh, de album bestaat maar uit 13 nummers. Was niet los op cd te koop. Maar ik was niet voor één gat te vangen. Dus ik, ik log in op de website van Frankie Lane. En ik had daar gewoon een, op een blog heb ik gewoon een vraag gesteld. En nog een twee weken later had ik de cd had ik thuis gestuurd gekregen uit Amerika. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja dat is mooi. Fans uit Nederland, die, eh, dat vonden ze iets Geweldig. Ik kreeg hem gewoon toegestuurd en ik hoefde er niks voor te betalen. Ik kreeg hem, kreeg hem keurig netjes thuis. Ik dacht even, Luc springt op zijn paard. En gaat, eh, <laughs> springt nou, op zijn paard. <laughs> Nou, als het naar mij ligt, geef mij mijn Bowie knife maar en ik red me wel. Ja, eh, een met, je, met je scooter hier. Ja, met, met mijn scooter. Ja, Goed. Van eh, Frankie Lane, ik, ja, ik zou het hele uur wel mee kunnen vullen. Gaan ja, nou, we, ja, gaan we door naar Zeger en Evans. Zeger en Evans. Ja, en ja, daar, daar kunnen we heel kort over zijn. Eén nummertje. Ja, maar dat, dat hadden we dus ook al bij Scott de Casey. Ja. Eén nummer. Eh, Conor wel, maar goed, die, die is... Uh, geweldig bekend geworden, ook bij Sager en Evans. En als ik dat zeg, dan weten de trouwe luisteraars zeker weten dat dat over de year 2525 gaat. Ja, een, andere, een ander nummer is er bijna niet van eh, zeker nee, weten. Nou, er zijn twee albums. Ja, het zijn twee albums. Ja, dat klopt. Maar, er is maar één hit. En dat is dan uh, year 2525 gekomen. Ja. geworden. Ehm, ja, eh, ik denk zo een beetje, ik weet niet of het erbij staat wanneer dat was, maar ik denk, ik, ik werkte in een, in een in die tijd. Ik denk dat ik het in de jaar nou, 68, 67, 68. 69. 69, 69 en heeft vier weken lang op nummer 1 gestaan in de top 40 in Nederland. Ja. Ik weet nog dat, uh, dat onze eerste banketbakker, die vond het een geweldig nummer. Dus als dat uh, op de radio kwam, dan moest dat heel hard gedraaid worden. Ja. Daar werd je bijna knettergek van. Maar het is wel een heel leuk nummer. Het is een leuk nummer en ook, ook weer met een verhaal. Want het begint met uh, 25, 25 en het eindigt in... Eh, it's been 10,000 years. Ja, eh, dan zijn ze 10.000 jaar. 10.000 years from now, eh, ja, ja oké. Okay. Man has cried a billion, billion tears. tears. Ja. Um, ehm, groot hit in Nederland. Ja. Eerste plaats. Amerika ook. Eh, nog meer landen waarvan jij weet van dat het eh, echt heel eh, hoog is, is, is nou, ja, geëindigd? Engeland. Frankrijk, ja. ja Engeland was het ook een nummer 1 niet. Ja, en, dan ben je toch echt groot hoor. Als je, want in, met name in die tijd gaf Nederland toch vaak de toon aan in de wereld van wat de hits waren. Ja, klopt. Maar dat komt door die piratenzenders natuurlijk. Radio Veronica. die, de, onder andere. De, Tros toen nog vanaf het Remeiland was dat nog wel. Nou, er was nog geen Tros toen hoor. Nee, maar goed. <laughs> Dat, de uitzending maar die kwam daarna. Ja, ja, ja. En dan natuurlijk ah, Radio Caroline, Radio Luxemburg. Eh, dat, eh, dat waren echt. Ja, dat waren echt. Nou, Miami was weer wat later. Weer wat later. Maar dat, eh, het gaf toch wel de toon aan van wat, wat echt hits waren. En nou, dit, is, dan, dit is dan een, eh, een equivalent ervan En eh, helaas ook maar een eh, one-hit wonder. One-hit wonder, ja. Zeker Evans. Daarna, begin jaren 70 zijn ze al nooit meer van Nee, nee, nee. Maar dit nummer blijft... maar wat jij hier schrijft, Danny Zeger en Rick Evans. En dat heb ik nooit geweten. Nee? <laughs> Nee, echt niet. <laughs> ik ken ze alleen maar onder Zeger en Evans, meer niet. Nou ja, maar ze hebben ook voornamen. Hè. Dat heb je al vaker. toch wel. <laughs> nou Rob, zullen we gaan luisteren? Year 25, 25. In the year 55 If man is still alive If woman can survive They may find In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year around himself and say, Guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down. taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday In the year 2525 If man is still alive If woman can survive They may fall Ja, ja welke jaren heb je allemaal genoteerd? Eh, nou, ik heb een heleboel jaren genoteerd. En weet je, het <laughs> wat opvalt met dit nummer? Hij gaat tot 65, 65 gaat hij door vanaf 25, 25. Waarschijnlijk heeft hij nog geen rijmwoorden meer op 5, want dan gaat hij over naar 75, 10 en 85, 10. Om vervolgens te eindigen met 95, 95. En het gaat over de voortschrijding van de technologie. Yes. Ja, in klopt. de klopt, jaren. En dat wordt, is eigenlijk min meer een waarschuwing. Of dat eh, toen de tijd ook echt serieus bedoeld dat weet ik niet. Tegenwoordig zitten we al een end eh, verder. Eh, nou ja, we krijgen nog steeds geen kinderen uit een lange glazen buis. Meen je nou? oh, die zijn er echt wel hoor. Ja, dus, maar dat, dat zijn blonderschaaltjes. okay. <laughs> <laughs> en, en ook nog steeds geen pil wat je de hele dag moet nadenken. Oké. Oh, ja, dat weet ik niet. It's in the pill you took <laughs> today. Everything you do and say is in the pill you took today. Goed. Donovan. Donovan, Een van mijn favoriete ehm, ja, singer-songwriters eigenlijk. Want het is iets geweest in principe. Ja, klopt. Prachtige nummers gemaakt. Echt schitterend. En het was het uh, Engels antwoord op, eh, op Bob Dylan. Robert Zimmerman, de Amerikaan. wat positiever. Eh, toch heeft hij ook behoorlijke protestsongs gemaakt, Donovan. Ja. En dat, Bob Dylan heeft dat misschien wel wat meer gedaan. Maar ze hebben alle twee met de hippiebeweging te maken. Klopt. We hebben echt in de eind jaren 60 eh, met name... Eh, is dat het grootste eh, ja, tijd van de beide heren geweest. Ze zijn nog heel in doorgegaan, daar gaat het verder niet om. Maar in die tijd hebben ze eigenlijk hun grootste hits geschreven. Ja, maar goed, in, in die tijd waren protestzongs tegen de oorlog in Vietnam, laten we het zo maar, het zo maar noemen. Want dan gaat het volgende nummer ook. Boudewijn de Groot bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, Boudewijn de Groot, maar eh, noem die Animals, eh, Barry McGuire, eh, Eve of Destruction, ja, ja noem maar op. Dat waren allemaal nummers die in die tijd gewoon heel populair waren. Ja, met name omdat Amerika natuurlijk vond men niet in, in eh, Vietnam had eh, moeten nou, zijn. Dat was een foute oorlog, hè? Ja, ja, Ik, eh, ik wil daar niet verder over doorgaan ik eigenlijk, want dan krijgen we een overlangse discussie waarschijnlijk. Kunnen we ook trouwens nog wel een keer een uur aan, aan Nou, dan kun je wel twee uur aan, aan, Maar aan, aan, nummers uit die, uit die Good tijd. Good morning, Vietnam! Ja, Robbie Williams. En ik nu wel eens gedraaid trouwens met jou als, als gast. Ja, precies. goed, Dylan. Was het antwoord, eh, Donovan was het antwoord op, op, eh, op Dylan. En, eh, wat heb je uitgekozen? Ik heb niet uitgekozen Atlantis. Wat toch een van zijn ah, allerbekendste oh, is. Ja, ja, ja. Heel mooi nummer. Begint heel rustig. Begint heel zachtjes. En eindigt dan met ja, gewoon psych psychedelische rocknummer. met veel uh, sitar en conga en dergelijke. Het was toch een beetje het handelsmerk van Donovan. Ja. En wat ik uitgekozen heb is Universal Soldier, omdat dat toch meer in mijn ogen een, een, een verhaal vertelt. Ook over, een, eh, over soldaten die eigenlijk... Eh, maar je schrijft hier ook eh, als bekend nummer Mellow Yellow. Call dat, Mellow Yellow, ja. Dat is ook, dat zit ook een heel groot verhaal achter trouwens. Oh, dat, dat moet jij mij dan eens even vertellen. Dan gaan we eh, nog wel eens een keertje voor je uitzoeken. Eh, maar ehm, eh, Universal Soldier, dat is ook in allerlei andere talen is dat vertaald ja, geworden. klopt. Onder andere in het Nederlands ook, hebben we dat ook gekregen. En ja, ehm, ehm, voornamelijk een akoestische gitaar. Heel rustig, ja. En dat is, is echt een heel mooi nummer. Een mooi nummer om naar te luisteren en gewoon, gewoon echt, echt van te Rust, Rustgevend. Ja. Rob, uh, Rob ken jij eens? Uh, eh, ja, tuurlijk. Oh, tuurlijk. Ik kan hem. Rob kan hij, hij wordt wakker. Hij, hij zegt wel. <laughs> ik ben er nog. hij is er nog. Je zegt zo lekker aan het babbelen. Dus. Ja, mooi <laughs> Geweldig. Goed. Zullen we gaan luisteren? Ja, Laat graag. Doen. Hier Laat is maar doen. Donovan. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill And he knows he always will Kelly for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone He's the one who gives his body as a weapon of the war and without him, all this killing can't go on He's the universal soldier and he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there and you and me And brothers, can't you see This is not the way we're put Beetje kort alleen, hè? Oh, is oh, het allemaal nou oh, afgelopen? Oh, is afgelopen? Oh, is zo te genieten. Oh. oh, dat is heel abrupt eigenlijk. Ja, heel abrupt. Ja, ehm, ja ik, kan er ook niks in doen helaas. Universal Soldier. Universal Soldier, ja, mooi nummer. En eh, volgens mij is het in Nederland eh, gezongen door eh, Armand als ja. eigenlijk min of meer. Ja, hier staat Ziggy Stardust. En ik vind dat een verschrikkelijke naam, om heel eerlijk te zijn. Ja, maar goed, dat is pseudoniem van David Bowie. Ja. In, zijn, in die tijd. Ja, ik, eh, eh, ik hoor liever de naam David Bowie eigenlijk. Ik ook, maar goed, hij heeft zelf de naam toen. Eh, ja, ja, ja. Mooi, mooi, mooi figuur. een heel invloedrijk man in, oh, in de ik denk dat, ik denk dat hij voor Engelse begrippen gewoon de meest invloedrijke persoon is op, popge mm. popgebied. Daar zou je over kunnen discussiëren. Na de Beatles, maar hij, was natuurlijk hij heeft allerlei genres gedaan. Hij gaat nog steeds mee en allerlei maffe dingen ook gedaan. Ja, eh, volgens mij eh, nam die ook nog wel eens eh, wat tot zich. Uh, ah, toch wel. <laughs> ah, toch wel zo. Uh, dat heeft bijna niemand gedaan in die tijd. En het mooie is, ik vind het altijd mooi als je nu dan ziet twee verschillende kleuren ogen. Een blauwe en een groene ja. oog. Ja, en, een paarse haar. Ja, nee, maar ze, ze ook echt zijn twee verschillende kleuren en er is ook iets. Ja, ehm, hij heeft zo ontzettend veel muziek gemaakt. Ja. en toch heeft hij maar zelf heel weinig uitgebracht. Als zanger. Als zanger wel, ja, klopt. En maar wat hij uitgebracht heeft. ja, dat is allemaal, eh, bijna allemaal hits geworden. Samen met Nick Jack, Dancing in the Street. Ja. Dat, ja, dat is ook wel een lekker nummer trouwens. Dat had je mij moeten nemen gewoon. En eh, Let's Dance bijvoorbeeld. <laughs> en, eh, ja. China Girl, niet te vergeten. Ja, ook mooi. Ook heel, heel, mooi, hele mooie nummers. Goed. Ehm, ehm, ik heb gekozen voor Space Oddity. Hier staat vijf nummer één hits in Nederland. Er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen, dat ze dat hier hebben. Nee. Uit die tijd in ieder geval niet. Nee. Alleen dus- de hele grote. Stones, Beatles, ja. Eh, Animals. Eh, nou ja, en dan eh, Bowie. Ja, Bowie. Ja. Overigens was dit nummer van David Bowie zijn eerste commerciële succes in... in, in, ik denk het de hele wereld zo'n beetje. Ja, nou, in Engeland sowieso. Maar hij, hij, was natuurlijk nog al, een tijdje langer het... experimenteren. En heel toevallig is degene, ja, midden waar dit op slaat, die is van de week overleden. Neil Armstrong. Ja. Dat was de eerste man op, op, de maan. Niet te verwarren met Les Armstrong. Die zijn tourteals moest inleveren. <laughs> dat is een ander programma. Ja, nee, eh, daar, daar wil ik ook nog wel eens een keer over hebben. Want daar heb ik een hele specifieke mening over. Maar... Eh, ja, het slaat in feite op, op de... Eerste maanlanding. Ja. En de ruimtevaart in die tijd uh, stond nog in de kinderschoenen in feite. Ja. En, op de, en natuurlijk op de, op de film van Stanley Kubrick. Ja, 2001 A Space Oddity. Ik, ik, denk dat een heleboel mensen dat niet weten. Odyssey, oh, nee? Nee, die, film niet kennen. Denk ik een heleboel. Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. <laughs> Ook een goede film. Ook van, ik ben geen filmfreak. Nee, maar goed, dat, dat zijn wel films. Ja, Stanley Kubrick is gewoon een hele uitgesproken eh, filmmaker. Die dat soort films maakte. En dit nummer eh, past er ook ontzettend goed bij. Special Odyssey. Wat ik wel vind, wat, ik, eh, wat mij opviel is, ik heb hem eh, gezocht op twee verschillende cd's. Ik heb hem van eh, David Bowie zelf, de Greatest Hits, zal ik maar zeggen. En van mijn 60s Top 100 cd collectie, dat zijn, dat zijn vijf cd's, vier cd's. En dat zijn twee verschillende uitvoeringen. En toen zei ik jou, er zijn er nog wel meer. Ja, jij, jij zei net, er zijn er inderdaad meer. Nou, het viel mij op dat die uh, op de Sixties Top 100 dat hij gewoon heel anders is. En ook minder prettig klinkt dan op zijn eigen stijl. Dus je hebt wel die ander meegenomen? Persoonlijk, uiteraard heb ik eh, Tenminste, als Rob de goede eruit gepakt heeft.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 This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For sitting in a tin can. Space team, Bowie. Dat, was, toen het daar eigenlijk een beetje eh, ja, eh, eh, vage muziek. Ja, maar daar ging zich wel niet, niet voor niks Ziggy Stardust noemen natuurlijk. Zo, ook zo lekker, ja, lekker vaag. We hebben het over Bowie, goed? Ja, oh ja, sorry, ik zou dat, ik zou dat inderdaad niet willen nee, ik, denk, ik denk dat als je uh, tien mensen vraagt wie Ziggy Stardust was, dat ze het niet weten. En Bowie kennen ze wel. Bowie, ja, tuurlijk. Ja, Dat is ook zo, maar dat is juist het mooie. Goed, Jantje Contantje. Ja, daar, kan, ja, daar zijn we. Ja, ik, hij, kan, hij mag. jij, jij schrijft niet bij ontbreken. mijn all-time favorite. Ja, klopt. Geweldige zanger. Ja. Ik ben, ik, eh, ik ben misschien een van de weinigen, nou ik zal niet een van de weinigen zijn, maar ik, eh, ik heb de privilege van jouw leeftijd? Om, hem live gezien te hebben in Den Haag. De laatste keer dat hij in Nederland, eh, dat hij op een tour was, dat hij in Nederland was. En samen met mijn broer zijn we erheen geweest. Ik heb drieënhalf uur genoten van Ja, dat begrijp ik. Ja. Echt geweldig. Het is niet zo moeilijk. Hij is helaas niet meer. Dus het Hij is nog een in 2003, 12 eh, eh, september. Ja. Toen kwam weer in de maat. Ja, ook heel veel, ja. 12 september 2003 helaas overleden. Ja na een, een, een, ja, een leven ook van... Eh, hij heeft een rot leven gehad. Ja. Een beetje aan zichzelf te danken natuurlijk. Een beetje wel. Het is ook, dat komt wel mooi tot uiting in, in de film waar Walk the Line. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Ja. Ga hem zien, dan kan je het levensverhaal van van Cash ik, ik, heb hem gezien omdat ik ook een favoriet, eh, favoriete zanger van mij is. Trouwens, Joking Phoenix die uh, Johnny Cash vertolkt in die film uitstekend eh, vertolkt. En eh, ook, eh, maar ook goed, goed gegrimeerd. En, ja. helemaal goed. Echt helemaal, helemaal top. Met, met de Reese Witherspoon als June Carter, zijn tweede vrouw. Ja. Die die ontmoette, die een stuk ouder was, die die ontmoette tijdens een of zo'n road. en gelukkig dorst hij zijn leven om te zitten in nummers, in liedjes. Ja, hij heeft echt, hij, hij zong, hij maakte nummers, hij zong nummers uit zijn hart. Ja, er zijn, ik, ik, heb er nu één uitgekozen, de Ballad of High Race, wat overigens een, een waar gebeurd verhaal is. Over een indiaan die eh, in de Tweede Wereldoorlog eh, eh, een berg overwint in, in, in Japan. En voor 250 Amerikaanse militairen gaan er naar boven en er blijven er 27 over. Maar ze hebben wel die heuvel overwonnen. Hij komt terug. Hij is een held. Ja. En vervolgens komt hij weer terug in, in Amerika in zijn eigen Pima Indian stam. En daar is hij gewoon, is gaat gewoon weer... Is gewoon eh, oude, Indianen. Indiaan. Ja, gewoon. ziet hij gewoon weer het verschil eh, wat eh, de blanken gedaan hebben met de Indianen door de jaren heen. Maar Johnny Cash, ja, die schrijft ook geliefde bias klanten. En ja. ja hij, hij, heeft natuurlijk een gigantisch optreden gehad in St. Quentin. Ja, en vergeet Falls in Prison niet. Uh, ook nog. Nou. En dat zijn niet bepaald de eerste beste gevangenissen die je zomaar tegenkomt. Nee, dat moet je, even, moet je wel even durven, want dat zijn, daar zit wel het uitschot. Ja. Maar als je dat ook ziet, en in de film, om er toch even terug te komen op de film. Eh, komt het heel mooi tot uiting dat die gasten gewoon eh, helemaal uit hun nou, gek van hem. Ja. hij durft ook gewoon die dingen te zeggen die die gasten raken. Ja. Oh, met San Quinn dat nummer ook. Eh, ik, I, hate, hate every, inch, of, you. Ja. En I, don't, I don't care what you feel about some other things. Dat interesseert me gewoon niet. Maar ik denk dat, en dat, dat vertaal ik het eventjes, maar ik denk dat dit is de manier, of dit is het gevoel wat jullie hebben nu hier in San Quentin zit. Ja. En dan begint hij zijn nummer. Nou, dat, dan heeft hij het helemaal, helemaal plat. Ja. Of hij werkelijk zelf in de gevangenis ooit heeft, dat blijft een vraag dat is... Ze zeggen... Vooralsnog niet bekend. Nee, de ene zegt van wel, de andere zegt van nee, hij heeft er alleen maar tegen aangezeten. Ik zou het, zou het me wel voor kunnen stellen. Ja. Met zijn eh, levensstijl, die, die hij eh, toch heel lang eh, geleefd heeft. Inderdaad, het zou me niet verbazen. Alleen aan de andere kant denk ik dat het ook een image van hem geweest zou is. Kunnen. Want hij heeft van niet, niet van niet ook de man in black. Ja, ja. het heeft hem in ieder geval geen slecht gedaan. Nee, het heeft hem eh, echt de wereldfaam gegeven. En nog steeds. Jullie hebben het steeds over zijn levensstijl. Wat was zijn levensstijl dan? Eh, drank. Uh, eh, Suipen. Pillen. vrouwen. Crimineeltje of niet? Al, alles, nou, dat is juist het probleem. Ik denk 200 optredens per jaar. En dat leverde gewoon zoveel geld op, Dan, ja, dan kan je gewoon die dingen kopen. dat maakt helemaal niks meer uit. En of het goed is, is een tweede. Ik, ik durf dat te betwijfelen, maar het is niet anders. Hij, eh, hij is de Man in Black. En... Eh, ehm, welk nummer heb je meegenomen? Ik heb meegenomen uh, The Ballad of Ira Hayes. Laat me zoals, Rob. zoals ik net zei. En ik wou nog één ding even zeggen voordat, uh, voordat Rob gaat starten. van Johnny Cash kan ik ook wel bij spreken twee of drie uur vullen. Ja, Zoveel in ieder geval met muziek. Al bijna al zijn nummers hebben een verhaal. En het mooie is, hij is in 2003 overleden. Ik was pas geleden bij een concert. En daar werd een, een, een, cover gespeeld van Johnny Cash. En er staat een, meisje naast me. Ik denk dat ze 2, 23 jaar is. Die zegt like, hey, dat is Johnny Cash. Dus hij leeft nog steeds en ook bij de jeugd. Bekend. Bekend bij de jeugd. dat is mooi. Helemaal goed. Hier is Johnny Cash. Graag. the whiskey drinking in Indian, or the Marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayes won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over, and old glory raised among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian celebrated through the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done and when did the Indians dance. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise a flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning. Alone in the land he fought to save. Two inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira But his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. Je kent hem ook helemaal uit je hoofd, hè, Luc? Ja, kippenvel dit. Geweldig. Kippenvel. Ja, ja. Maar ja, er zijn maar weinig nummers van Johnny Cash die ik niet helemaal mijn hoofd ken om eh, uit de school te klappen. <laughs> maar deze, deze zong je echt letterlijk mee. Hoor. Dit is, ja, maar Met intonatie. Zo'n geweldig nummer. Dit gaat echt eh, verhaal over Amerika en over de... Ja, ja, ja je het over dat eh, standbeeld met, met die Indianen met die vlag uit. Dat is toch wel een bekend standbeeld. Bekend standbeeld in Amerika nog steeds. En dat is, ja, dat is dus echt de Ira Hayes. Mensen die internet hebben, kijk maar ze op internet, tik maar in Ira Hayes en dan krijg je het hele verhaal. Dit, dit, en, is gebaseerd op een wagen. Dus heel veel andere indianen. Ja. Gewoon op een hele rottige manier aan het einde gekomen. Ja, precies. En kijk maar eens. Dus, die, veel, veel eh, drank. Een andere, een andere band die daar ook altijd, uh, eh, zoals Redbone natuurlijk. Ja, ja, ja. Die ook dat altijd ter sprake bracht. Maar ja, Johnny Cash, uitgesproken man. uitgesproken man in zijn teksten, in zijn songs. En eh, bijna altijd met een verhaal met, met, met diepgang erbij. Dus die kon en mocht. Ja, altijd over de rottige dingen van het leven in feite. Ja, nou, The Man in Black. Till things are brighter, I'm the man in black. Is zijn, is een gevleugelde uitspraak. Ja. Goed. Volgende. We gaan de naar, meest bekende we gaan naar Nederland. band waarschijnlijk wel in Nederland. We gaan naar Nederland, ja. De oudste band van Nederland. Nog steeds optredende band in Nederland. Ja, nog steeds optreden. Al 51 jaar, moet je ja. Ik was nog vloeibaar toen zij al optraden. <laughs> goed wel. nee. Inmiddels is, is mijn zoon ook aangeschoven met, met mijn vriendin. Hey Benjamin. Kan je ook eens horen wat goede muziek was van vroeger? nou, dat, krijgt hij met een paplepel ingegoten, neem ik aan. Papa gaat het helemaal voor jou verzorgen. Ja, Golden, golden earrings begonnen. Ja. 2 september 1961, dat is bijna, bijna 51 jaar een, een groepje In een, in een buurt in eh, Den Haag. Ja, Leiden, Den Haag, hè, die kant op. Ja. Eh, Den Haag. En eh, met name Barry Hay, Engelse moeder. Ja. Uh, Nederlandse vader. Die, die is een min of meer voortrekker geweest. Die kwam op een gegeven moment bij. Toen heette ze, hadden ze een andere naam. Nou, het schiet me even niet te binnen hoe die was. Ron Earrings. Nee, nee, nee, nee, nog daarvoor. Daarvoor nog. En dat is toen later is het Golden Earrings geworden. En die hebben een hele grote hit gehad met uh, Sound of the Screaming Day bijvoorbeeld. Begin 60 jaren. Eh, maar ehm, ze blijven aan de weg timmeren gewoon. Blijft en blijft een band. En die blijven, ze blijven letterlijk voor volle zalen optreden. Ja. toevallig Lena zit hier naast me. Die was bij Guus Meeuwers. En daar kwam plotseling ook in één keer Golden Earring nog eventjes voorbij. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ze één keer mogen aanschouwen. En in de voorprogramma's zat de Sandy Coast, ook een hele bekende Nederlandse groep. En toen viel Golden Earrings, toen heette zo'n earrings, zo ontzettend tegen. Ben ik ben weggegaan gewoon. In het begin? Ja, ja maar gewoon weggegaan. Ze hebben het later wel eh, erg goed gemaakt. De bekendste nummer natuurlijk Red All Af. Nummer 1 in Amerika. Nou, ik praat nu over eh, de tijd dat ik een jaartje of 1920 was. En dat is alweer een eh, klein poosje terug oh, eigenlijk. als ik dan even terug ga rekenen, Joop. Dan, ja. <laughs> Eh, zeg het maar. Ja, ja, ik, hou, ik hou wijselijk mijn mond. <laughs> maar dat was in de, in de Kennemer Sporthal in Haarlem. En nou, dat, dat, was toen niet goed. hij was uh, of of volledig dronken. En eh, dat was gewoon heel erg slecht. Hoorde ook bij die tijd. Maar de Sandy oh, dat was toen echt top hoor. Goedemorgen, wat een mooie muziek. Maar goed, we gaan het over de Golden Earring. Ja, Golden Earring, ja. Vorig jaar, oktober 2011, waren ze 50 jaar in het vak. Hebben ze zelfs een postzegel gekregen, TNT-post, een postzegel aan ze, aan ze gewijd. Nou, dat is, ik vind dat als je, als dat als, als, als band, Nederlandse band, kan... kan eh, eh, waarmaken vind ik dat heel, heel, heel knap. Ja, niet alleen in Nederland. Hè. Amerika is ook helemaal gestoord van ze. Met ja. name Radio Love en dat soort eh, hele bekende nummers. The Lady, When the Lady Smiles bijvoorbeeld. Ook zo. Ja. De huidige bezetting is trouwens non-stop actief sinds 1970. Ja, want uh, eh, Zuiderwijk is als laatste bijgekomen toen de tijd. Als drummer. Ja. En die zit er nog steeds bij. En daarna zijn ze eigenlijk nooit meer van samenstellingen veranderd het, wat mij opvalt is als je ze nu ziet. Iedereen wordt ouder behalve Barry Hay lijkt wel. Eh, <laughs> dan moet je maar eens eventjes in de poppetjes van zijn ogen ja, kijken. Nee, en net even daarnaast. Maar dat lijkt het. Maar Cesar Zuiderwijk die zie echt, dat is nu gewoon echt een oude knar die achter die drum zit. ja, maar hij kan het nog wel. Maar ah, het is wel prachtig om te zien. eigenlijk een beetje, ja, beetje de Rolling Stones van, eh, van Nederland. Zo, kunnen we het zo wel een beetje doen? Ja, ja dat is, mm, dus zijn de Stones natuurlijk een ietsje groter. Van Nederland zeg ik ook erbij. Ja, <laughs> goed. Maar ik denk dat, ik denk dat eh, sowieso dat eh, Golden Earring gewoon de grootste band is die Nederland ooit voortgebracht heeft. En ooit voort zal brengen, denk ik ook. Nou ja, ja waarschijnlijk wel. Ik denk dat er nooit... Ik, denk, dat niet dat er, dat er gauw veranderingen zal komen. Weinig internationale, weinig bands, Nederlandse bands zijn. Er zijn wel Nederlandse groepen die in Nederland echt heel populair zijn. Eh, normaal, nummer maar eentje bijvoorbeeld. Maar die zullen nooit eh, internationaal doorbreken, denk ik. Kijk, een andere, andere Nederlandse band die natuurlijk een nummer 1 in Amerika scoorde was Shocking Blue natuurlijk. Ja, oké. maar er zijn, dat, in die tijd hadden er nog meer Nederlandse groepen. We zeiden het al straks. Nederland was toen min of meer toonaangevend van wat, wat eigenlijk in de popmuziek moest gebeuren. En die kwamen dan automatisch min of meer eh, in Amerika in, in de top 5. en zelfs wel op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Yes, de Billboard Hot 100, ja. Goed. ik, ik heb eh, nummer uitgekozen. Om, eh, om, ce soir. Ce soir. Kill me ce Waarom die? Eh, tuurlijk, we hadden het net over When the Lady Smiles. Is, is ook een verhaal is wat, maar is wat aan uit, uit de recentere tijd, dus meer jaren tachtig. Ja, nou, dat is niet dit format. Dat is niet dit format. ik, had er, ik had natuurlijk Radar af kunnen doen, maar dat vind ik niet echt een verhaal. Nee. Dat is, het natuurlijk gaat wel over dat hij aan het rijden is. het is alleen maar rammen. Het is alleen maar rammen. Dit nummer gaat over een ja, gewoon een concurrentie in de popwereld. Dat zou je in eerste instantie niet denken, maar daar gaat het nu wel over. En uiteindelijk wordt hij dus ook gewoon eh, door een uh, sluipschutter door zijn hoofd geschoten. Hoe erg dat ook klinkt. Zwaar. Zwaar. Eh, <laughs> ja. Zo zwaar. Heerlijk. Als je, dat, als je dit in een film zou zetten, dan zou je echt een bloederige film krijgen. <laughs> <laughs> maar goed, dat is ook weer, is ook een verhaal. Ja, ja, ja. hey, uh, jongens, het eh, klokje van gehoorzaamheid, dat tikt. En dat had ik van zijn levensdagen nee, niet verwacht. ik kom binnen met tien nummers en uh, Joop die zegt tegen mij, Luc, dat ga je niet redden, ga er nog wat bij zoeken. Ja. Maar we hebben de 03 te gaan en dat gaan we helaas niet redden. Nee, nee. Dus dat betekent dat Er zitten echt wel goede nummers bij. Absoluut. Ja. From the Underworld van, bijvoorbeeld van The Hurt. ja. Prachtig nummer. En ja, de Ballad of Bonnie and Clyde van, van Georgie Fame. Is trouwens wel echt een hele mooie ook. Want ja, maar dat, het, Georgie Fame heeft gewoon überhaupt mooie muziek gemaakt. Maar we gaan het hebben over de Temptations. De Temptations, ja. En dat is toevallig een heel lang nummer. Dus we moeten... Op moeten ook, ja. Temptations samen met Supremes waren ze eigenlijk de, de hitsellers van Motown, in die tijd. En ja, Papa was a Rolling Stone is natuurlijk een nummer. Ja, dat, dat, als je het over een verhaal hebt. Heerlijk. Is dat een verhaal? Ja. Eh, hoor ik hem al een beetje op? Of, eh? Uh, nee, waar hoor. Ja, ik dacht, ik dacht dat ik hem al hoorde. Oh, ja, nou, oh, oh, Ik bedoel, we hebben nog maar vijf minuten en dit is een nummer van toch wel dik zes minuten, denk ik. Ja, het is, het is, een, het is een lang nummer en het is dus, eh, bijna nou, zeven. dus. Eh, we, gaan, we gaan, we gaan gewoon, gaan luisteren. Ik ga gewoon afsluiten. Ik dank u voor uw aandacht. Over twee weken zit hier Cathy Samee Lotte. Ja leuk. Leuk, ja. Heel aparte muziek heeft, eh, gaat ze uitzoeken, daar ben ik van overtuigd. Eh, dit was in ieder geval eh, Golden CFM van vanavond. Dankjewel Luc dat je ontzettend goed je huiswerk hebt gedaan. Graag gedaan. Dankjewel Rob voor de techniek. Graag gedaan. En dankjewel Lena voor de kroket. <laughs> Ja. Helemaal nou, goed.